Levi van Eck met het NOS-journaal. Er wordt nog steeds misbruik gemaakt van arbeidsmigranten in Qatar. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International. De oliestaat heeft onlangs een aantal hervormingen doorgevoerd... die de situatie van arbeidsmigranten moet verbeteren... zoals een beter salaris en toegang tot de rechtbank... bij het schenden van mensenrechten. Maar volgens Amnesty worden de nieuwe regels nog niet nageleefd. Veel arbeidsmigranten bouwen stadions voor het WK voetbal in 2022. Amnesty roept voetbalbonden op zich uit te spreken over de mensenrechten schendingen in Qatar. De coronamaatregelen zullen waarschijnlijk nog twee maanden van kracht blijven. Dat zeiden premier Rutte en minister De Jonge op hun persconferentie. Het ziet er naar uit dat pas half januari risiconiveau 1 wordt bereikt... waarin geen strenge maatregelen meer nodig zijn. Misschien wordt begin december wel een versoepeling voor de feestdagen bekendgemaakt... Vanaf 1 december kan voor sommige mensen de quarantainetijd worden verkort. Wie contact heeft gehad met iemand die besmet is... kan zich vijf dagen later laten testen, ook zonder klachten. Bij een negatieve uitslag is de quarantaine voorbij. De Palestijnse autoriteit wil weer samenwerken met Israël. In mei zegden de Palestijnen de samenwerking op het gebied van veiligheid op... omdat de Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd... delen van de westelijke jordaan te annexeren... Dat plan lijkt inmiddels van de baan. De radicale Palestijnse organisatie Hamas, die de macht heeft op de Gazastrook... veroordeelt het besluit van de Palestijnse autoriteit. De KNVB-beker gaat dit seizoen verder zonder amateurclubs. Die worden vanwege de coronarestricties allemaal uit, de uit het toernooi gehaald. Dat heeft directeur Jan-Dirk van der Zee gezegd... in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. De 26 clubs die zich al geplaatst hadden voor het hoofdtoernooi... lopen hierdoor minimaal zo'n 10.000 euro mis. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 9 graden.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 shine up. ZFM. insecurity told me you don't love me. All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing. This is me. jelly, jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this that shit. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why? Some women want men and some girls want wives. Tell lies until they buggin' and they pants on fire.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 that getting swindled and pimped I call that getting tricked by a business business, that's your teller though. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer.